Carmen Verheul met het NOS Journaal. In Griekenland hebben docenten een tv-studio van de staatsomroep twee uur lang bezet gehouden. Zo'n veertig leraren van het VWO drongen in een buitenwijk van Athene de studio binnen en onderbraken een uitzending van het journaal. Met hun actie protesteerden ze tegen de bezuinigingen op het onderwijs en andere harde maatregelen die de EU en het IMF het land hebben opgelegd in ruil voor miljardenleningen. In het omroepgebouw was op het moment van de actie ook een Griekse minister aanwezig. Ze zou meedoen aan een discussieprogramma. Het is niet duidelijk of de demonstranten met haar hebben gesproken. De leraren beëindigden na twee uur hun bezetting na het voorlezen van een korte verklaring voor de camera. De Griekse politie heeft niemand aangehouden.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 De laatste tijd analyseerde hij wedstrijden bij Studio Sport. De TVM-ploeg heeft ook schaatster Jorien Voorhuis vastgelegd.